uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De IVD maakt zich zorgen over complottheorieën. En dan vooral over verhalen over een machtige elite die de bevolking wil onderdrukken. Meer dan 100.000 mensen geloven in dat soort verhalen die worden verspreid... waarin journalisten, rechters, politici en wetenschappers stiekem een dubbele agenda zouden hebben. Vertelt mijn collega Roel Pauw. En dat ook zo belangrijk vinden dat ze, dat ze daar voortdurend ruchtbaarheid aan geven. Online, maar ook eh, in de vorm van eh, demonstraties. Eh, afgelopen weekend waren ze nog weer te zien op allerlei plekken. en dat zou op termijn een bedreiging kunnen worden voor de veiligheid in Nederland. Want mensen die zulke complottheorieën geloven zullen sneller geweld gebruiken of goed praten, zegt de AIVD. Zulke extreemrechtse groepen slagen er ook steeds vaker in om jongeren te bereiken via social media. Denk dan aan memes over complottheorieën en Hitlerplaatjes. Mijn collega's van NOS Stories vroegen jongeren op straat of ze die plaatjes wel eens doorgestuurd hebben gekregen. Aan de ene kant best wel erg, maar ik vind het ook wel grappig. Dit gebeurt echt veel. Dagelijks zie ik het wel voorbij komen. Op school zie je ook wel overal gekrast eh, die tekens en alles. Hakenkruisen bedoel je? Stoelen en uh, op muren. Het zijn dan vaak vrij onschuldige plaatjes. Maar experts en inlichtingendienst AIVD maken zich zorgen dat jongeren dit normaal gaan vinden. Of zelfs dit soort denkbeelden gaan geloven. En misschien uiteindelijk in een bubbel belanden waar ze steeds meer extreme ideeën te zien krijgen. Een van de meest gehate dieren in ons land sloeg vorig jaar minder vaak toe. Afgelopen jaar zijn een stuk minder mensen gebeten door een teek dan in de jaren ervoor. Volgens de Universiteit van Wageningen komt dat waarschijnlijk door het droge weer. Teken zijn kleine spinachtige beestjes die zich volzuigen met bloed... en de ziekte van Lyme kunnen overbrengen. Nou, Daardoor kun je last krijgen van geheugenverlies of extreme moeheid. En het nieuws die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begin mei bij de kroning van de Britse koning Charles. Ook prinses Beatrix en prinses Amalia komen nog even langs. Die zijn de avond daarvoor bij de receptie op Buckingham Palace. Willem-Alexander en Maxima kunnen trouwens ook proosten met prins Harry. Hij liet vorige week weten ook langs te komen. Heb ik het weer nog, het klaart op vanavond. Koelt af naar een graad of 4 vannacht. En morgen is het 13 graden met zon en wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt De Hoek en Roelofarensveen 9 kilometer met een kwartier op onthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en de afrit A van Hoorn 14 kilometer file met een half uur op onthoud.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 is de laatste jaren flink gestegen. In 2016 kwamen 13 mensen om bij ongelukken die veroorzaakt werden... door een bestuurder onder invloed. Vorig jaar 61. De cybercriminelen hebben vertrouwelijke documenten in handen van de KNVB... en chanteren de voetbalbond daarmee. Volgens het Parool en RTL Nieuws gaat het mogelijk om contracten met spelers en trainers... en documenten over lopende tuchtzaken. De lancering van de grootste raket ooit gebouwd is uitgesteld. De Starship van SpaceX zou rond half vier in Texas gelanceerd worden... maar er waren technische problemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen een mix van wolken en zon en een graad of 13. You gave me a shoulder when I needed it I could, I'd get you the Are you?